tribunaal in Den Haag verschijnt vandaag de eerste getuige tegen de voormalige Bosnisch-Servische legerleider Radko Mladic. Het is naar verwachting een Bosnische moslim die in 1992 zijn vader en zijn oom verloor toen het leger van Mladic 200 moslims en Kroaten afslachtte. De aanklagers willen in totaal 413 getuigen tegen Mladic oproepen. In Los Angeles is de acteur Ernest Borgnine overleden. Hij speelde talloze filmrollen, onder meer in From Here to Eternity en Dirty Dozen. In 1956 kreeg hij een Oscar voor zijn rol van Marty Piletti in de film Marty. In de jaren 70 en 80 speelde hij in grote tv-series als Love Boat en Magnum. Ernest Borgnine is 95 jaar geworden. Het weer wisselend bewolkt, kans op een enkele bui. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Make sure you try to conjure those. I rock. stuck in a mood so far away that it couldn't be good. My back hurt and it rains. Screw England, screw the young and insane. We travel in vain, but the dreams are the same.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 Drie mensen liepen ademhalingsproblemen op. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. 13 buurtbewoners werden opgevangen in het gemeentehuis. De brandweer van Zutphen bestreed het vuur met groot materieel. Rond half zes was de brand bedwongen. De oorzaak van de brand in Zutphen is nog niet bekend. In Egypte heeft president Morsi de strijd aangebonden met de militairen. Het leger en de Constitutionele Raad bespreken de situatie nu Morsi het parlement heeft opgeroepen weer aan het werk te gaan. Dat parlement werd een paar weken geleden onder druk van het leger ontbonden. Een derde van de leden zou illegaal zijn verkozen. De legerleiding kwam na de oproep van Morsi onmiddellijk bijeen. De Constitutionele Raad doet dat vandaag. De dienstplicht in Israël gaat binnenkort ook gelden voor ultra-orthodoxe joden. Regeringspartij Likud stemt in met een plan om dat te regelen. Coalitiepartner Kadima dreigde met een kabinetscrisis als het plan niet zou doorgaan. In Israël moet iedereen, man en vrouw, een aantal jaren in militaire dienst. Alleen voor strenge religieuze gold een uitzondering, omdat hun godsdienstige studie hun beroep zou zijn. De rechter bepaalde al eerder dat dat tegen de grondwet is.